Nu door de oorlog in Oekraïne nog harder. Wat er wel daalde vandaag waren de prijzen aan de pomp. Ik denk dat het toch al gauw 17 cent scheelt bij deze pomp. Dus eh, dat scheelt toch wel wat. Ja, vandaag zijn de prijzen omlaag, dus vandaag worden we rijk aan de pomp. Benzine is vanaf vandaag 17 cent goedkoper, diesel 11 cent. Dat zet volgens deze mensen nog niet echt zoden aan de dijk. Het is nog steeds boven de 2 euro, dus... Ik ga ze ook nog in België tanken, dat is nog goedkoper. Oekraïense vrouwen en meisjes lopen door de oorlog meer risico om ongepland zwanger te worden. Bijvoorbeeld door verkrachting of slechte toegang tot anticonceptie. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. Wereldwijd is volgens de VN ieder jaar de helft van de zwangerschappen ongepland. In conflict situaties neemt dat aantal toe en naar verwachting nu ook. Bij Zeerijp in de provincie Groningen was kwart over zeven vanavond een aardbeving met een kracht van 2,7. Tientallen Groningers hebben het trillen gevoeld, schrijft RTV Noord. Anderen hebben het geluid van een zware explosie gehoord. De Ramadan gaat dit weekend weer van start. Moslims die meedoen mogen tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten en drinken. Abdaharim uit Maastricht zegt dat het dit jaar wel iets makkelijker is omdat de zon niet heel laat ondergaat. De, de dagen worden steeds korter, hè? want voorheen hadden we dus de hoog eh, zomerperiode. En daar had je dus echt 16, 17, 18 uur vasten. Ja, en dat is dan wel een tikje eh, extremer, zeg maar. Voor hem zijn het mooie weken, ondanks de beproeving. Het is eigenlijk niet alleen de voeding. Natuurlijk, het, het speelt een rol. Maar eh, het, draait ook om samenhorigheid. Je doet veel meer aanbidding tot Allah, zeg maar. En eh, daarmee ben je toch wel meer bewust met jezelf en eh, je ziel ook bezig.